Renske van der Zallen met het NOS-journaal. In de Italiaanse badplaats Campo Marino Lido aan de Adriatische kust... zijn zeker 400 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Onder de evacuees zijn ook hotel- en campinggasten. De brandweer heeft onder meer een helikopter ingezet om het vuur te blussen. Ook wordt er geprobeerd te voorkomen dat vlammen naar een tankstation in de buurt overslaan. Eerder deze week werden er iets noordelijker langs de Adriatische kust al 800 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Ook in Griekenland woeden nog steeds enorme natuurbranden. Onder meer op de Peloponnesos en op het eiland Evia ten noorden van Athene. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In delen van Turkije is gisteren regen gevallen... na anderhalve week van grote branden. Acht mensen kwamen om. Het vuur in de provincie Antalya is inmiddels onder controle. De Britse minister van Volksgezondheid heeft een onderzoek aangekondigd naar de prijzen van coronatests. Hij vindt dat de prijs van een test geen reden mag zijn voor families om niet op vakantie te gaan bijvoorbeeld. De gemiddelde prijs voor een PCR-test komt neer op 88,50 euro. Maar er zijn ook aanbieders die omgerekend 295 euro vragen. De minister kondigt maatregelen aan bij oneerlijke praktijken. En bezoekers van een nachtclub in Miami Beach kunnen gratis een coronaprik krijgen. Op die manier willen ze jongeren ertoe aanzetten om zich te laten vaccineren. Ook andere clubs proberen de vaccinatiegraad op te krikken. In sommige gevallen mogen gevaccineerde feestgangers gratis naar binnen... en krijgen medewerkers 200 dollar als ze zich laten prikken. De afgelopen dagen loopt het aantal besmettingen in Florida weer op. Volgens een arts worden er nu vooral veel ongevaccineerde jongeren ziek door de Delta-variant.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 Mm. Chérie, coucou, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie, coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mais à T'aimes chez moi, je le sais bien, je le sais. Hmm. Appelle-moi Cataléa, Mea. Hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouc est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es capable, en vrai me parle pas. Tout billet code codes de quand t'es capable, yeah, yeah, yeah.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 Chéri hmm. Chérie coucou, fais-moi hum hum Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie coucou, veux ma photo moi pas de beau Appelle-moi Catalina, mais à mm, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mais Pour qui tu te prends, joie en toi tout début is jouw keuze ZFM.